10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Albanië is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 6,4. Daarbij zijn zeker zes doden gevallen. 300 mensen raakten gewond. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. Zoals nu lijkt is de schade het grootst in Doures, de tweede stad van het land... en in Toumane, een plaats ten noorden van Tirana die dicht bij het epicentrum ligt. In meerdere plekken zijn gebouwen ingestort en wordt gezocht naar overlevenden. Het is de zwaarste aardbeving in tientallen jaren in Albanië. In september was er ook al een zware aardbeving. Toen vielen geen doden, wel stortten 500 gebouwen in. De beving van vandaag was nog zwaarder. De politie heeft vanochtend vier mannen opgepakt in een onderzoek naar een drugsbende. De vier zouden betrokken zijn geweest bij drugslabs... die afgelopen maanden in Brabant, Zeeland en België zijn opgerold. Ze zijn tussen de 19 en 70 jaar... en werden van hun bed gelicht in Berg op Zoom, Steenbergen, Renesse en Almere. Op negen plaatsen door het hele land worden nu panden doorzocht. Maar Koevermans is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, meldt het AD. Koevermans nam na het vertrek van Jan de Jong de taak al tijdelijk over. Nu volgt een permanente aanstelling. Daarvoor was hij bij Feyenoord al commercieel directeur. De verbrande koala die vorige week wereldnieuws werd... heeft het toch niet gered. De koala was door een Australische vrouw gered van bosbranden. Het dier dat de naam Louis kreeg werd opgevangen in een dierenziekenhuis. In eerste instantie leek het goed te gaan... maar hij bleek zo zwaar verbrand dat ze hem toch hebben moeten laten inslapen. Geschat wordt dat bij de bosbranden in Australië... inmiddels zo'n duizend koala's zijn omgekomen. Het weer, veel bewolking en er valt wat regen of motregen. Het is wel zacht, vanmiddag ligt de temperatuur rond de 10 graden. Morgen trekt de zuidenwind aan en verloopt de dag opnieuw bewolkt... en bovendien gaat het harder regenen. Maar het is nog wel behoorlijk zacht met overdag zo'n 10 à 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen. 8 kilometer file tussen Knoop het en Badhoevedorp. De weg is weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A27 Almere-Gorkum bij Knoop Rijnsweert.